Vijf uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson roept op tot kalmte in de crisis met Noord-Korea. Maar hij vindt dat Pyongyang aan zet is. Noord-Korea zou moeten stoppen met raketproeven. Na een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping in Peking... zei Tillerson diep bezorgd te zijn over het nucleaire programma van de Noord-Koreanen. China doet er alles aan om Pyongyang weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. Tegelijkertijd heeft Peking een beroep gedaan op de VS om te stoppen met zijn retoriek en weer met de Noord-Koreanen te gaan praten. De Spaanse autoriteiten doen er alles aan om te voorkomen dat morgen het referendum in Catalonië over onafhankelijkheid kan doorgaan. Honderden stemlokalen zijn afgegrendeld en stemcomputers zijn onklaargemaakt. Of het referendum zo kan worden tegengehouden is niet duidelijk. Er is geen ondergrens voor de opkomst. De directeur van een islamitische basisschool in Alfa aan de Rijn is opgepakt omdat hij seks zou hebben gehad met een meisje van 13. De man was ook raadslid voor de Partij van de Arbeid in Gouda. Hij is per direct uit de partij gezet. Het slachtoffer zat niet bij de directeur op school, zegt het OM, en er zijn geen aanwijzingen dat er meer slachtoffers zijn. Agenten hebben in Zaandam een snorfietser hun rijdende auto ingetrokken. De man zat te bellen en agenten wilden hem daarop aanspreken. De snorfietser was bang voor een bekeuring en ging er vandoor. Tijdens de achtervolging reden de agenten langs zij en trokken hem de politieauto in. Niemand is gewond geraakt en er is geen schade. De man kreeg een waarschuwing voor het niet handsfree bellen. Het weer vanuit het westen droogt het op en laat de zon zich af en toe zien. In het oosten valt nog regen. Vanavond en vannacht vaker droog. Morgen schijnt in het oosten geregeld de zon en is het lange tijd droog. In het westen meer wolken en kans op regen. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Hoevelaken en Inbrugge 8 kilometer. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en Gouda 7 kilometer en 10 minuten vertraging. Komt er een ongeluk, maar alle rijstroken zijn er wel weer vrij. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland gebeurde een ongeluk bij Rotterdam Centrum... waardoor het verkeer een half uur oponthoud heeft vanaf Rotterdam-Alexander. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag ook nog steeds veel vertraging... door een ongeluk bij Oegstgeest. Je hebt daar ongeveer een kwartier oponthoud. En dat is lastig omdat ook de A4 van Amsterdam naar Den Haag het hele weekend dicht is.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 Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids en meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan. ANWB. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort.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 yo no sé plus. voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. say, hey, Joe, where you going with that money in your hand?